Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de zachte winter gaan de energietarieven bij Eneco omlaag. Per 1 juli betalen klanten op jaarbasis gemiddeld zo'n 150 euro minder, meldt het AD. Daarmee wordt de prijsverhoging van begin dit jaar ongeveer teniet gedaan. Alleen de hogere energiebelasting zorgt er nog voor dat klanten meer betalen dan vorig jaar. Eneco is een van de drie grote energieleveranciers in Nederland. Bij Essent blijven de prijzen gelijk en Nuon wil nog niets zeggen over de tarieven per 1 juli. In Marokko hebben drie IS-sympathisanten de moord op twee Scandinavische wandelaars bekend. In de rechtszaal zeiden ze dat ze de moorden hadden gepleegd nadat het hen niet was gelukt om zich bij islamitische staat aan te sluiten. De lichamen van de Deense en de Noorse vrouw werden in december gevonden in het Atlasgebergte. Ze waren allebei onthoofd. Twee van de drie verdachten zeggen dat ze de vrouwen hebben gedood. De derde heeft de moord gefilmd. In de video van de moord zeiden de daders dat ze in opdracht van IS handelden. In België heeft koning Filip twee informateurs aangesteld... na de verkiezingen van afgelopen zondag. Het zijn twee oudgedienden, de Vlaamse sociaaldemocraat Johan van van der Lanotte... en de Waalse liberaal Didier Reinders. Het is de bedoeling dat ze binnen een week aangeven... welke coalitie kans van slagen heeft... Dat zal niet makkelijk zijn, want het politieke landschap in België is net als dat in Nederland versnipperd. En er zijn veel partijen die elkaar uitsluiten. Zo willen de Franstalige partijen niet samenwerken met de grootste Vlaamse partij, de N-VA. En het Vlaams Belang, de grootste winnaar, wordt door vrijwel iedereen uitgesloten. Het weer. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon vaker door. Het wordt 18 tot 23 graden. Het weekend verloopt zomers warm en vrij zonnig. Zondag kan het in het zuidoosten zelfs 30 graden worden. Na het weekend wordt het koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 whispers all across the room You feel her eyes all over you like cheap perfume You're beautiful, but misunderstood 6.9. Dit is ZFM. www.zfmzandvoort.nl afraid 从情。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 just one more thing before I go. moving so carefully Let's start living dangerously living day for you says nothing's everlasting. Dit, dit, dit is ZFM. ZFM.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 work says three, and I.